Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is nog altijd onzeker of de Tweede Kamer vanavond kan stemmen over de nieuwe asielwetten. Enkele partijen willen meer duidelijkheid over strafbaarheid van hulp aan illegalen. Demissionair minister Van Weel kwam met een toelichting over die strafbaarheid. De SGP wil nu eerst een spoedadvies van de Raad van State. Palestijnse burgers die voedsel halen bij de omstreden distributiepunten lijden onnodig, zeggen Amerikaanse beveiligers. Burgers krijgen daar vaak te maken met beschietingen, traangas en flitsgranaten. Dat meldt persbureau AP op basis van onder meer video's en gesprekken met twee Amerikaanse beveiligers. Die beschrijven een gevoel van wetteloosheid onder huurlingen die door een Amerikaans bedrijf zijn ingeschakeld om Israël te helpen. In het zuiden van Duitsland heeft een man een aantal treinreizigers aangevallen met een bijl. Daarbij raakten vier reizigers licht gewond. Om nog onduidelijke reden viel de man mensen aan in een internationale trein die onderweg was naar Wenen. De dader zelf raakte ernstig gewond en is volgens Duitse media per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het zou volgens de krant Bild gaan om een Syrische man van 20. De Duitse politie heeft dat nog niet bevestigd. Bij de Griekse hoofdstad Athene woedt een natuurbrand vlakbij het vliegveld. Vanwege de brand lopen vluchten vertraging op. Bewoners van meerdere huizen in de stad Rafina zijn geëvacueerd. Gisteren brak ook een natuurbrand uit op het Griekse eiland Kreta. Danny Lademacher is overleden, de Belgische gitarist van Herman Brood en Wild Romance... en van de radio's van Bart Peters. Samen met Brood schreef Lademacher de hit Saturday Night. Volgens de VRT had Danny Lademacher hartklachten. Hij was 75. En het weer vanavond lang zonnig. Vannacht 9 tot 12 graden. Morgen eerst zon, later bewolking. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook op de Noord-Hollandse wegen komt langzaam maar zeker een eind aan de avondspits. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Badhoevedorp. Kwartiertje op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Bij de aansluiting met de A10. Kwartiertje op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Daar is de afrit dicht bij Aalsmeer en daardoor 5 kilometer file. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Beverwijk nog eens 10 minuten vertraging. En op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen bij Amsterdam Gaasperdam de kop van 18 10 kilometer file. Vanaf Badhoevedorp duurde nog steeds 40 minuten langer over.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 Look at what you've done Look at what you've done at what you've done Look at what you've done eigenlijk eh, wel een eh, vooruitziende blik hebben gehad eh, wat dat betreft. Deze Martin Hierich. Tegenwoordig is hij eigenlijk alleen de sign of Leo. Look at what you've done. En dat is meteen de opening van deze Alternative FM. Besloten om toch weer eens even naar aanleiding van een mail die ik in de mailbox van deze omroep heb gekregen. Waar dit programma onder hangt en daar zag ik iets staan van de Wereldgezondheidsorganisatie... dat de toenemende opwarming toch wel ook een bedenkelijke gezondheidsprobleem... voor de mensen die op deze planeet wonen. Dus dat heb ik even gauw gelezen. Het is gewoon een, eh, een, eh, ja, Verenigde Naties rapport, jongens. Dus daar kan ik eh, verder weinig aan veranderen. Het is <laughs> gewoon onderzocht. En dat was voor mij eigenlijk de reden om weer het blokje maar eens even van, van stal te halen. Ehm, want dat zit meestal met drie dingen in elkaar. The eh, Sign of Leo eh, begon daarmee met Look at What You've Done. Maar we hebben natuurlijk nog iemand uit Den Haag... die een aantal jaren geleden ook al iets heeft toevertrouwd aan... ja, ik zou bijna zeggen het vinyl, maar dat is het eigenlijk niet. Maar eh, ja, het is gewoon uitgebracht... Hanneke Laura, want zij is degene die ook een begaan is met alles wat met de natuur te maken heeft. En zij had ook een mooi nummer destijds gemaakt. Ik denk 2023 geloof ik zo'n beetje die kant uit. En anders mag ik wel een tik op de vingers van Hanneke krijgen... als dat niet zo is wat het jaartal betreft. Hier is Turn the Tide. One world as we know it, no more time for us to hide. One love full of longing to open doors before time flies. One life as we know it, to wait till rivers will run dry. One day to wait for extra fears get to rock the stride your heart Bond heeft eh, vaak een soortement alter ego nodig... om hier en daar mooie songs eh, neer te kunnen zetten. Dat, eh, dit is er een van. Francis Alban Black. Uit het gedachtegoed van Frank Bond ontsproten. En wat had hij bedacht? het was een, een soortement van poëet. Een muzikant en een filosoof die vrijwillig ehm, was verdwenen. En in die tijd eh, liet hij dus eh, wat eh, liedjes achter en die heeft Frank Bond dan verder uitgewerkt. En het bleek hem dus uiteindelijk zelf te zijn. Francis op een plek en more is not the answer. En dat allemaal uit het punt bekeken van de natuur. Want dat was een beetje het verhaal. En Frans de Blaak, want dat was dan de echte naam van deze Francis op een plek. Die zei dan, als het kapot is, mag het ook kapot klinken. En dat was het harmonium wat je er ook op hoorde duidelijk eh, verhaal over een stukje de natuur. Daarvoor hoorde je trouwens Hanneke Laura met Turn the Tide. Over twee weken mag ik eh, praten met Dolce Berringer. En zij is een country muzikant, songwriter eigenlijk ook. En ze studeert aan de Rock Academie in Tilburg. En ze gaat binnenkort een nieuwe single uitbrengen. En dit is nog oud materiaal uit 2024. Home is where you are. footsteps, I see you out in the distance. Or is it my mind playing tricks on me again? Looking up, the wind's blowing cold air. Feel the rush in this moment that we share. flowers that you want a little time out in the rain. maybe I can join you in the water so that all the tears could wash away. You ask if I could come a little closer. it seems you need a bit of space I'll always be beside you when you're walking all alone Even when a million miles astray All your questions I'll find answers to for now wait out the monsoon. You say that you prefer to taste the bitter. But I keep putting sugar in your tea you feel we're rushing, we can slow it down. I know I can tend to be too sweet. All your questions I'll find answers to for now. Just wait out. is dit eigenlijk ook al een beetje nou. een, eh, een blokje. Want Dots Berninger en deze Koen Vaders die hebben toch behoorlijk wat met elkaar te maken. Want Koen Alvarez heeft al een tijdje... Ehm, ja, min of meer een soort met vaste rol... als het gaat als sessiemuzikant met Dots Berninger. En eh, toevallig was het tweetal ook afgelopen zondag te zien bij Melanie en Friends. Nou, dan voel je het een beetje aankomen. Dan is Melanie Ryan de volgende. Dat klopt dus ook. Maar eh, even over Dolce Berlinger. Dus zij heeft in eh, het, volgens mij ook iets te maken met Douwe Bob dacht dat ze zelfs ook in eh, zijn show is terechtgekomen. Als ik het goed begrepen had. Ik heb ook niet helemaal het even goed gevolgd. Omdat ik ook een beetje afgeleid ben op dat moment. En, en die Koen Alvarez, dat is een bekende. Want die heeft hier ook al meerdere malen gespeeld. Sterker nog, eh, er was wel eens een eh, moment dat hij hier met zijn akoestische gitaar pad afliep. Eh, want we zitten hier in de studio aan de Tolweg. En toen woonde hij gewoon één straat hierachter. Dus dat, tegenwoordig schijnt hij in IJmuiden te resideren. Lommerijk buurtje overigens. dan die bekende IJsselsteiner. Tegenwoordig resideren in Amsterdam. Want dat is de vaste plek. Melanie Ryan. En het nummer dat heet Rosewoud. place I hold tight. It's not where I belong. wanna grow And that shitty job isn't yours to do Or that group of friends doesn't care for you When the love of your life won't live with you Then it's time to go wanna grow nummer Roosmaalt. Eh, dat is uiteindelijk eh, ook gedaan op die zondag eh, in het Vulco Theater door Dos Berlinger. Ze moesten dan van elkaar eigenlijk één nummer spelen. En dat vond ik wel grappig. Dodge Banger heeft toen dit nummer uitgevoerd van Melanie Ryan Roosevelt. Bovendien, ook over Melanie Ryan, Mama Said is de nieuwe single. Die komt volgende week uit, mensen. Dus er is ook dus nieuw werk van Melanie Ryan onderweg. Ja, ja, ja. Ehm, we gaan eh, op naar het interview wat ik heb eh, opgenomen met Rena Holt. Ook eh, hier geweest in december van het afgelopen jaar. En we beginnen met Love Story, dan het gesprek. En als laatste dan de single Untitled, die al is uitgebracht. Maar goed, we zullen hem ook laten horen. Maar we beginnen natuurlijk eerst met Love Story. the sun go down in the sky Feeling the warmth breeze. this summer night Like it's all burned out Laying beside you down in the grass Seeing the starlight light hebben wij Rena Holt. En nog, hey, <laughs> nog niet zo lang geleden eh, heb ik eh, begrepen, want als we dit eh, gesprek voeren is het maandag. En als het uitgezonden wordt is het alweer donderdag. Maar je hebt het afgelopen weekend heb jij ehm, mm, opgetreden bij Gluren bij de buren, toch? Ja, ik heb uh, gisteren, tenminste dan voor de mensen die donderdag luisteren, afgelopen zondag opgetreden bij Gluren bij de Buren in Woerden inderdaad. Ja, hoe was dat? Ja, geweldig. Ja, meestal bij gluren bij de buren, ja, dan mag je hopen dat er mensen komen. Alleen ineens uh, bij de tweede set zaten er alleen al toen al 108 man. Zo? Zeg maar in één set. Dus dat was wel even... Ja, ik moest wel even wennen. <laughs> ja. Oh, dit had ik eh, eh. even niet verwacht, zeg maar. Maar eh, ik, ik, ik, heb zoiets, bij Gleuren bij de buren is het een huiskamer. Dat moet dan wel een, volgens mij een soortement van balzaal geweest zijn, <laughs> als ik het zo, zo hoor. Ja, ja. ja wij hadden, uh, van, ik had contact met Mark van Leeuwen natuurlijk, want eerst zou ik me eigenlijk niet opgeven. Ja. Eh, die eh, vroeg alsof hij, of ik toch eh, mee wilde doen. En dan zei hij van, dan krijg je een mooie locatie. En toen stond ik ineens in het kasteel van Woerden. Ja, ja daar, zeg, zeg dan daar maar. Er is geen nee tegen, denk ik, denk ik dan. Nee, precies. Ja, ik dacht zo, nou, dat was een prachtige locatie was dat. En ik zat toen... Zeg maar, je hebt twee delen in het kasteel van Woerden. Eentje zeg maar, is een trouwlocatie en het andere deel is dus voor bewoners met een beperking die daar dus eh, begeleid wonen. En daar zat ik dan. Ja. Ook hele lieve mensen, die hadden het zo mooi eh, allemaal gemaakt neergezet. En eh, ja, het was gewoon heel mooi. Ja. is dat ook iets wat je toch nog regelmatig doet? In, in huiskamers of kleine settings optredens doen? Ik eh, doe wel huiskamerconcerten, ja. hele kleine settingen normaal natuurlijk bij festivals dus eigenlijk doe je dat niet vaak meer. Ja. En uh, na tv eigenlijk wel minder, moet ik ook zeggen. Maar ik doe zeker nog wel huiskamerconcerten. Daar kan het gewoon op geboekt worden en al dat soort dingen. Dus eh, ja. dat doe ik zeker, ja. Ja, want eh, jij was eh, de laatste die bij, van ons bij, van het afgelopen jaar optrad. Dat was de, de laatste donderdag van het jaar 2024, toen wij dus gewoon een uitzending hadden. wat is er eigenlijk in die tussentijd allemaal gebeurd vanaf dat moment dat je bij ons geweest bent? Ja, er is zoveel gebeurd in nou ja, ik deed natuurlijk ineens mee aan Talent Pluk. Ja. Dus eh, daar eh, had mijn moeder me voor opgegeven. Ja. En eh, nou ja, ik, ik dacht zelf van, nou ja, ik geef me dan, laten wel opgeven, weet je wel. En ik dacht van, ik had dus echt maar niet zoveel, daar was ik eigenlijk weer vergeten. Ja. En ineens kreeg ik te horen, ja, je zit bij Team Douwe. Douwe dus Bob. Toen kwam ik in die hele achtbaan. Ja, ja, ja. <laughs> Maar terecht. Ja, dat is het team van Douwe Bob, als ik het zo hoor. Ja, ja, daar ja. dat ik bij eh, inderdaad... En ik was best wel fan van hem. Ja. En eh, dus ik zat daar ook in het begin zo van, oh god. Eh, ja. hoe, zit je dan, hoe zit je er dan bij? Want als jij op een gegeven moment een enorme liefhebber bent van zijn muziek, dan kan ik me iets meer voorstellen. Oh, Douwe Bob. Oh, zit je er dan zo uh, tegenaan te kijken van? En heb je dan last van knikken die knieën en dat soort dingen? Nou, dat gelukkig op zich niet. <laughs> nee. Ik, ik ben we zijn heel sociaal en we zijn, ik heb, daar zijn qua karakter ook redelijk eh, qua humor hetzelfde. Ja. Dus eh, dat is voornamelijk meer lachen en alles. Mhm. Maar eh, ja, ik kijk natuurlijk wel eh, tegen zijn muziek op. Dus ik zat wel zo van, oh, wat gaat hij me nog extra bijleren en zo. En wat vindt hij me wel goed genoeg voor in het team? Want daar word je natuurlijk dan ook zenuwachtig van. Ja, ja er waren een heleboel eh, aanmelding, eh, aanmeldingen natuurlijk. En dan gingen er uiteindelijk überhaupt van alle teams bij elkaar maar 27 door. Was jij nou een van die 27 dan? Ja, ja ik ah. ben bij de top tussen de top 12 en top 10 eh, gekomen. Ah, dat is, eh, dat is toch niet eh, verkeerd voor zo'n gezelschap, denk ik. Nee, zeker niet. ja. niet want het was echt, ja, iedereen was, omdat maar zo weinig überhaupt mee mochten doen aan het programma. Daar was iedereen zo goed. Ja. Dus ja, het was ook, ja, en iedereen was ook heel anders. Daar was hij ook zo van, ja, van de mensen die afvallen, eigenlijk is het niet echt per se van omdat de een beter is dan de ander, maar meer gewoon ja, uiteindelijk was het gewoon een soort smaakkwestie. Want het was van jazz tot country tot eh, pop, zeg maar. Dus alles deed ook wel mee, zeg maar. Ja, ja. Ehm, nog even over Douwe Bob, want, want je had het erover. Wat heeft hij jou nog weten bij te brengen? Uh, nou ja, zeg maar eh, podium natuurlijk. Op podium staan zelf. Mhm. Omdat je wat vrijer moest staan nog, zeg maar. Want... Mm Ja, het was de eerste keer tv en dat is natuurlijk best wel zenuwachtig makend en best spannend. En toen zei hij gewoon zo van ja, eh, gewoon vrij staan. En eh, van, je, van je bent goed, anders kom je er niet. En meer zeg maar zelfvertrouwen geven. Ja, ja, ja. Maar uiteindelijk met de plektrum van hem spelen. Ja, maar, ja, maar wel, wel zoiets van eh, op een positieve manier, constructief. dat je denkt, oh wauw, wat, wat, wat, een, wat, wat, een leuke vent is dit. om, om wat van dingen op te steken. Zo'n insteek moet het dan wel geweest zijn, denk ik. Ja, zeker. Ja, hij ging eh, gewoon heel aardig met ons om ook en heel respectvol. Ja, wat... Dus, eh, ja. Heel respectvol allemaal, ja. Ja, eh, ja, muziek blijft ook inderdaad een smaakdingetje. Hè? Want je, het is net iets met wijn drinken. Als je, je vindt hem lekker of je vindt het niet lekker. Dat, dat, dat is het met muziek in feite eigenlijk ook. Eh, nou heb je hier iemand aan de telefoon zitten die eigenlijk eh, bijna van alles houdt. Dus dan, eh, dan is dat ook niet zo'n probleem. Maar dan bouwen we even een mooi bruggetje naar die nieuwe single. Want was je toen al in die periode met die nieuwe single? Je hebt hem volgens mij ook bij ons nog laten horen. Ja, klopt. Ik heb hem een keer toen wel live gespeeld bij jullie. Ja? Al oh, was dat een soort voorproefje. En ja, die single die was eigenlijk al lang klaar voordat het programma begon eigenlijk. Ja. Dus eh, die was al klaar toen. Ik was eh, natuurlijk bezig met EP uitbrengen, want dit is de laatste nummer eh, van het EP die dan uit is. Ja. En, maar ja, ik, ik, mocht hem ook nog niet uitbrengen natuurlijk. Nee, dat is nu inmiddels wel een, een, een, muzikaal wapenfeit, dat die, dat die inmiddels uitgebracht is. je hebt het over een EP, dus, dus, dus hij staat ook op een EP die we terug kunnen vinden? Ja, alle nummers ja, die staan eigenlijk, van de EP staan eigenlijk op Spotify nu. Ja. Eh, en eh, op alle andere streamingplatformen natuurlijk. Dus eh, ja, de hele EP is uit. deze is wat kleiner, bestaat uit vier nummers. Ja. En ik ben bezig met mijn tweede EP. Ja. En die hoop ik zes nummers sowieso te hebben. Ah, dus, dan, dus je bent nog wel creatief even op de achtergrond bezig, als ik het zo hoor. Zeker, ja. Ik blijf voorlopig nog wel eh, muziek uitbrengen. Ik eh, vind het zo leuk. Dus, eh, en de optredens nu, ja, dan moet je ook toch wel echt eigen werk hebben, vind ik. Ja. Ik bedoel, anders, wat jij, ik deed aan het singer het programma mee en dan moest je toch wel echt mijn eigen werk optreden. Ja. Dus ja, dat uitbrengen, dat blijft wel doorgaan. Ja, even over Untitled, want waar gaat die single over? Dat zeg ik nooit. Nee? Dat zeg ik, nee, nee. Ik zeg eigenlijk nooit waar de muziek over Want ik vind het altijd mooi als mensen hun eigen interpretatie eh, geven aan de tekst. Dus we moeten gewoon eigenlijk gewoon eh, eh, luisteren naar wat je te zeggen hebt op, op die single. Precies, eigenlijk moet iedereen gewoon luisteren en dan hun eigen verhaal erbij maken. En dan zullen we dat ook doen, maar niet voordat we nog even weten waar jij te vinden bent op het wereldwijde web. Om de Rena Gold Official op alle social media kanalen. En eh, gewoon als Rena Holt op eh, alle streamingplatformen. Always felt safe in your embrace. Now we We both know that we were never meant to be this way, this way. light and on. We can't undo the rain that falls. It's wordt wel eens eh, gezegd, je hebt wel eens een neus om eh, leuke dingen te vinden. Ehm, maar dit is toch niet door mij gevonden. Nee, dit moet ik toch echt aan iemand anders gunnen. En die persoon die heet Maarten Verduin. Want dat is eh, degene die, uh, die eigenlijk min of meer Renault Holt... min of meer als eerste airplay heeft gegeven... En dit was haar eh, laatst verschenen single. Ehm, en dat nummer dat heet Untitled. Eh, daarvoor eh, hoorde je natuurlijk het gesprek. En daarvoor The Love Story. Ik heb begrepen van collega Roy de Smet. Weer een hele andere radiocollega. Trouwens ook een muzikant. Dat is hij ook. Want hij weet aardig wat songs te schrijven. Doet op maandagavond een programma waar ik altijd naar zit te luisteren. En nou hoor ik dat de komende week bij de oproep die hij vertegenwoordigt is... het werk van de Paling Sound is. Nou, dat geldt niet min of meer voor deze eh, band. Want de enige inbreng uit Volendam is Dick Kwakman. Maar de rest komt toch ergens anders vandaan. Dus mag je min of meer dat het een Amsterdamse band eh, is. Maar die ene Volendammer, die Dick Kwakman, die drukt er wel behoorlijke stempel op. A State of Being. Ik vind het trouwens een weergeloos album. Ik denk eh, zo'n beetje tot nu toe het beste album wat er in 2025 is eh, gemaakt. Maar ja, je weet natuurlijk nooit wat er nog eh, verder gaat komen. Want die broeders van Alaska die zijn ook al bezig. Dus ja, ik zou het niet weten. Maar er staat één mooi nummer op op dat album. En dat is dit nummer. Dus take a deep breath for one clueless friend. this cave, the water's rising to your feet, the hours speed and time is ticking. All alone, you started out, but listen to the breeze. The sky is coming in to see how you are doing. silent hands are waiting. Simply say the word, oh, there is reason to believe the morrow's dawn. hier een beetje op gewijzen door Gerard Huizingveld. Ja. Want dit is een liedje van Sophie Janna en dat nummer dat heet Hold On. En die Sophie Janna die heeft eh, trouwens ook nog gespeeld met de heer P.E.M. Bond. Dat eh, eh, is een zeer bekende, ook van ons. En daarvoor hoorde je, eh, voor Sophie Jenna hoorde je eh, Take a Deep Breath van One Clueless Friend. En dat in het kader van de palingsound die de volgende week aan zit te komen bij de collega's van de lokale omroep Volendam en Nederland. Daar zit natuurlijk ook het alternatieve geluid van Volendam in. No one washed up on a shore no pollution to our own world. What is mine is what is yours. I used to think that I would need someone to hide with from poachers in the wild. Though the sea would glimmer, not everything that shines is gold. If we could only be an island, the twilight bleeding through the trees, bathing in truth and blissful timelessness, our lives align with birds and bees. carve in stone. One can live love alone, nor can it be immured. No birds rest on the highest beams, no branch can hold the weight of hope. step up soul And leave this poison island and show the back of my hand Still hanging on a cord Don't love can turn to sorrow Take no heed for tomorrow And sink the land that I once adored Now no more need to coddle her words in a bottle of purple. als je dit eh, dan hoort. Paris at the break of the morning van Dandelion. Met eh, natuurlijk die onvervalste stem van de heer Paul Bond zelf. Eh, daarvoor hoorde je Luna Selena met What If. En daarvoor hoorde je Bram van Lange met een nieuwe single van hem, Island. Nou is dat natuurlijk wel een beetje heel erg grappig. Hè? Dat zo'n nummer even laten horen van Dandelion. Maar we kunnen natuurlijk ook nog gewoon een echt volledig nummer van de, de, band laten horen... waar Paul Bond ooit deel van uit heeft eh, gemaakt.